Die worden vandaag en morgen geblokkeerd. Er mogen geen dieren meer worden aan of afgevoerd. De fraude met de registratie van melkkoeien kwam vorige maand aan het licht. Aanvankelijk werden 45 bedrijven geblokkeerd, maar dat aantal loopt nu snel op. De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich weer afgemeld voor het ABN AMRO tennistoernooi. Hij kampt met een schouderblessure. Vorig jaar liet Kyrgios ook al verstek gaan, toen omdat hij liever ging kijken naar het NBA All-Star Weekend in de Verenigde Staten. Het tennistoernooi in Rotterdam begint maandag. Gisteren werd bekend dat Roger Federer op het laatste moment heeft besloten om alsnog te komen. De Zwitser vroeg een wildcard aan. In een stad in Zuid-China zijn acht mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Drie mensen worden nog vermist. Onder de weg werd gewerkt aan een metrolijn. Bij die werkzaamheden ontstond een lekkage aan een waterleiding. Terwijl werklieden probeerden om het lek te dichten... zakte een flink stuk van de snelweg 6 meter de grond in. Door de snelle uitbreiding van metronetwerken in Chinese steden... vinden er geregeld verzakkingen plaats met doden tot gevolg. In Mexico heeft iemand geprobeerd om een tijgerwelpje per post te versturen. Inspecteurs vonden die er verdoofd in een plastic container... nadat een speurhond op het poststuk aansloeg. Het tijgertje was iets uitgedroogd, maar maakte het verder goed. Opvallend genoeg waren de papieren in orde. Toch kon het in beslag genomen worden omdat deze methode als dierenmishandeling wordt gezien. De Mexicaanse politie onderzoekt wie het dier heeft verstuurd. Het weer wisselend bewolkt. Mogelijk valt er eerst nog wat sneeuw in de kustprovincies. Later vandaag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Na een koude start wordt het vanmiddag 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vooral nog files rond Amsterdam. Op de A2 Utrecht-Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. De rijbaan is daar dicht. Je kan uitwijken via de afrit 11. Eh, op de A4 Den Haag-Amsterdam ruim een half uur vertraging tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen rijdt het nog langzaam bij knooppunt Batuverdorp en dat begint op te lossen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, 20 minuten vertraging.